Er kwamen sinds half augustus zo'n 40.000 mails binnen. Maar inmiddels zijn de verzoeken volgens het ministerie steeds onbetrouwbaarder is het daarom nodig om de inbox offline te halen. Mensen die nog vastzitten in Kabul zeggen dat het mailadres voor hen de enige manier was om met Nederland in contact te blijven en voelen zich in de steek gelaten. Vandaag zijn 29 mensen die op de evacuatielijst stonden vanuit Kabul naar Qatar gevlogen. Het Openbaar Ministerie start een onderzoek naar het gedwongen uit de kast komen op een school in Gorkum. De gereformeerde school Het Gomares liet leerlingen uit de kast komen bij hun ouders, gedwongen, terwijl ze zelf nog niet wilden, zoals Mees. Er werd mij de keuze gesteld van joh, eh, wil je dat zelf aan je ouders gaan vertellen of, eh, of, of mocht je dat niet willen, dan gaan wij het doen. Ik heb toen ook aangegeven van ik, ik wil dit nu niet doen. Ik ben daar helemaal niet klaar voor. Eh, mijn ouders wisten dat ook niet. Uiteindelijk werd ze opgesloten in het kantoortje en werden haar ouders gehaald. De inspectie van onderwijs deed aangifte tegen de school. En nu kijkt het OM of ze ook strafbaar zijn. Bij onze zuidenburen gaan over twee weken de discotheken weer open en kan er dus weer gedanst worden. Dat zei de premier van België in een persconferentie. Vanaf 1 oktober, eh, een van de laatste sectoren die gesloten bleef, die van de nachtclubs, dat die opnieuw kan opengaan. Die kan opengaan met het gebruik van het COVID-safety ticket. Zo'n ticket werkt hetzelfde als onze corona-check-app. België heeft begin deze maand al veel maatregelen geschrapt. Zo is er geen limiet meer aan het aantal mensen dat in een restaurant aan een tafel mag zitten. Het weer op de meeste plaatsen vanavond en vannacht vrij helder. Wel kans op mist. Morgenmiddag zon en zo'n 22 graden. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM. Met nu, see it.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 Aquí no los veo. Ay, tú dices que le metes cabrón. Ya digo que eres un mamón. Ey, tú no sales conmigo ni en mi peor día. Gol, y ni me pego para la portería. la calle que vela, Siempre andamos en el oceo, las máquinas de museo, la paseo porque la calle que vela, Nos cuidamos de los feos, o de allá ese fronteo, aquí no los veo. Hey. The hooky beat, and it's gonna make you jack around and play it on repeat. It's a dirty techno disco techno with a, and it's gonna make you jack around and play it on repeat. on repeat. It's a dirty techno disco techno with a hooky beat. And it's gonna make you jack around and play it on repeat. It's a dirty techno disco techno with a hooky beat. And it's gonna make you jack around and play it on repeat. It's a dirty techno disco techno with a hooky beat. And it's gonna make you jack around and play it on repeat. It's a It's dirty techno, disco techno with a hooky beat. And it's gonna make you jack around and play it on repeat. It's a dirty techno, disco techno with a hooky beat. And it's gonna make you jack around and play it on repeat. It's a dirty techno, disco techno with a hooky beat. And it's gonna make you jack around and play it on repeat. It's a dirty techno, disco techno with a hooky beat. And it's gonna make you jack around and play it on repeat for beat, beat, beat, beat. this time. just feels tight. Oh, wat staat hij te bouwen, DJ KK. Eventjes wat anders dan de andere keren, maar dit is wel erg lekker.